12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jordanië zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot door terreurbeweging Islamitische Staat. TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie zes veroordeelde terroristen zal executeren. Mogelijk gebeurt dat binnen enkele uren. Onder de veroordeelde terroristen is de Iraakse Al-Rishawi. Enkele dagen geleden werd er nog onderhandeld over haar vrijlating in ruil voor die van de Jordaanse piloot. De gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. In een video van IS op internet wordt een man levend in brand gestoken. Dat zou de piloot zijn. Het abonneebestand van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo is gegroeid tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs begin januari had het blad naar eigen zeggen zo'n 10.000 vaste lezers. Met de losse verkoop mee wekelijks rond de 60.000. Het is de overgebleven makers overigens niet gelukt om Charlie Hebdo elke week te laten verschijnen. Het eerstvolgende nummer komt op 25 februari. De Argentijnse openbaar aanklager die vorige maand onder verdachte omstandigheden dood werd gevonden, wilde president Kirchner laten arresteren. De New York Times schrijft dat er een klad arrestatiebevel is gevonden. Aanklager Nisman beschuldigde president Kirchner en de minister van Buitenlandse Zaken ervan dat ze betrokken waren bij een doofpotaffaire. Volgens deskundigen zou het uitvaardigen van het arrestatiebevel een ongekende crisis hebben veroorzaakt. In de wedstrijd NAC-PSV is de snelste rode kaart in de eredivisie ooit uitgedeeld. PSV-verdediger Jetro Willems kreeg al na 29 seconden rood. Hij kwam met een gestrekt been in op een verdediger van NAC. Hij raakte zijn tegenstander niet. Het vorige record was in handen van Feyenoord Kalou... die in 2001 na 61 seconden van het veld werd gestuurd. Het weer, Temperatuur vannacht van min 1 tot min 5, lokaal mist en ook aanvriezende mist. En door een lokale bui kan het ook glad worden.